Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een heftige dag in de rechtbank van Assen. Het gaat daar opnieuw over de dubbele moord in het plaatsje Wijteveen. Een burenruzie liep begin vorig jaar zo uit de hand... dat een bewoner van dat Drentse dorp twee andere inwoners doodschoot. Een van de slachtoffers was aan het filmen toen het gebeurde, vertelt verslaggever Lidwien Gevers. Vandaag zullen in de rechtbank beelden getoond worden van de gebeurtenissen op 16 januari vorig jaar. Beelden waarvoor de rechtbank gisteren al waarschuwde dat ze van een ongekende heftigheid zijn. En dan zal verdachte Richard K. ondervraagd worden over wat hem bezielde die dag. Want dat is eigenlijk de grote vraag in de zaak. Richard K. heeft al toegegeven dat hij de schutter was. In België is vandaag een grote landelijke actie. Ze verwachten zo'n 60.000 betogers in Brussel. En volgens deze verslaggever van de VRT zijn die het niet eens met de plannen van de nieuwe regering. De vakbonden hekelen niet alleen wat ze de afbraak van de openbare diensten noemen. Ze klagen ook aan dat mensen langer moeten gaan werken voor minder pensioen... en dat ze nog harder en flexibeler moeten gaan werken. Deze regering moet fors besparen en het gevoel leeft bij heel wat mensen... dat de inspanningen daarvoor niet goed verdeeld zijn. Door de actie zullen veel bussen metro's en trams uitvallen is de verwachting. Veel vluchten zijn omgeleid, onder meer naar Maastricht en Eindhoven. En Arne Slot heeft waarschijnlijk de vreemdste rode kaart uit zijn carrière te pakken. De trainer van Liverpool had sowieso niet echt een lekkere avond. In de derby tegen stadgenoot Everton kwam zijn ploeg 2-1 voor. Maar in de laatste minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis, was te zien bij Viaplay. De bal stuitert, de bal gaat en Tarkovsky! Daar is dat epische moment. Goodison Park krijgt het cadeau. Waar dit stadion recht op heeft. Waar Everton recht op heeft. In de allerlaatste seconde van de mooiste wedstrijd is het raak. Na de wedstrijd was er nog een opstootje en kreeg onder meer Arne Slot een rode kaart. Volgens Britse media zou hij de scheidsrechter te lang en te agressief een hand hebben gegeven. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje met veel grijs en op sommige plekken kans op regen of sneeuw. In het westen is het vaker droog en zijn er vanmiddag ook opklaringen.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 black or white spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're my baby. It don't matter if you're black or white. you're it don't matter if you're black or white.